Ze zaten in een toestel van de luchtmacht samen met 50 buitenlanders die ook uit Libië weg wilden. Ze werden op het vliegveld ontvangen door de Eindhovense burgemeester van Gijzel. Vanochtend landt op Schiphol nog een toestel uit Libië met medewerkers van oliemaatschappijen. Na een dag vergaderen heeft de VN-veiligheidsraad het geweld in Libië tegen demonstranten veroordeeld. Degenen die voor het geweld verantwoordelijk zijn moeten worden berecht, vindt de raad. In de Verenigde Staten gaan steeds meer stemmen op om Libië sancties op te leggen of zelfs militair in te grijpen. Het officiële dodental van de aardbeving in Christchurch in Nieuw-Zeeland is opgelopen tot 75. Gevreesd wordt dat het nog flink zal oplopen, want er worden nog zo'n 300 mensen vermist. Wel werd een groep van 15 mensen levend teruggevonden in een half ingestort gebouw. De aardbeving in Christchurch is de ergste natuurramp in Nieuw-Zeeland in 80 jaar. In Oldebroek in Gelderland zijn vannacht 22 bewoners van een begeleid wonencomplex geëvacueerd vanwege een brand. Drie mensen zijn met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht. De brand woedde in een supermarkt naast het complex. De winkel is uitgebrand. Waardoor de brand in Oldebroek is ontstaan is nog niet bekend. Chelsea is zo goed als zeker van een plaats bij de laatste acht in de Champions League. De Engelsen wonnen de eerste wedstrijd tegen FC Kopenhagen met 2-0. De Fransman Anelka maakt in de Deense hoofdstad beide doelpunten. De andere wedstrijd tussen Olympique Lyon en Real Madrid eindigde in 1-1. Het weer nog, wolkenvelden en opklaringen. Het vriest 1 tot 7 graden. Vanochtend eerst droog, maar vanmiddag vanuit het westen regen of natte sneeuw. En in het oosten sneeuw. Het wordt dan 1 tot 5 graden. Dit was het NOS Journaal.